Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Strenge stikstof- en klimaatregels zorgen ervoor dat er op de lange termijn... geen landbouw meer mogelijk is in gebieden met kwetsbare natuur. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. De komende jaren moet de stikstofuitstoot stapsgewijs worden afgebouwd. In bepaalde regio's zal daardoor geen ruimte meer zijn voor veehouderij en akkerbouw. Zelfs niet wanneer boerenbedrijven aanpassingen doen... Volgens het planbureau moet het nieuwe kabinet eerlijk zijn over de gevolgen voor de landbouw. Want de regels zullen een grote impact hebben op tienduizenden boeren. Nederlanders hebben vorig jaar 17% minder kilometers gereden dan in het jaar ervoor. Dat meldt het CBS. In 2019 werd er nog bijna 152 miljard kilometer gereden... door motoren, personenauto's, bussen en vrachtwagens. In 2020 was dat gedaald naar 126 miljard kilometer. De afname was het grootst bij bussen dan met, met name bij touringcars. Het aantal gereden kilometers door vrachtwagens bleef ongeveer gelijk. Ruim driekwart van de gereden kilometers werd afgelegd met personenauto's. Paus Franciscus is in een ziekenhuis in Rome geopereerd aan zijn dikke darm. Het ging om een geplande operatie en volgens het Vaticaan gaat het na de operatie goed met de 84-jarige kerkvader. Verdere details zijn niet gegeven, ook is niet bekend hoe lang de paus nog in het ziekenhuis zal blijven. Paus Franciscus leidt aan een darmaandoening die veel voorkomt bij ouderen... en die kan leiden tot pijn en koorts. De eigenaren en verzekeraars van het containerschip The Ever Given... dat in maart het Suezkanaal zes dagen blokkeerde... hebben een definitief akkoord bereikt over een schadevergoeding. De Egyptische autoriteiten hadden het schip aan de ketting gelegd... vanwege het uitblijven van een vergoeding, maar het mag nu dus weer varen. Hoeveel er wordt betaald is niet bekendgemaakt. gemaakt. Het weer. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Het wordt een graad of 15. Komende, nacht, komende dag pardon, bewolkt en kans op een bui.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 that sweet, that me, give it to me. Skunk out the trunk, give me the bomb so I can blow off the song. MTV, the comedy's mad, position, aka man. Terrorizing the vision. So listen, I'm hard like stone, so hell with Shannon, the cannon.